Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De onderhandelingen in het Katshuis gaan morgenmiddag verder. Het is dan voor het eerst dat VVD, CDA en PVV in het weekend over de bezuinigingen onderhandelen. Vorige week sloten de onderhandelaars een voorlopig akkoord. Dat is nu doorgerekend door het Centraal Planbureau. Uit die doorberekeningen wordt duidelijk wat de effecten van de bezuinigingen zijn... voor het begrotingstekort, de werkgelegenheid, de koopkracht en de economische groei. Premier Rutte heeft gewaarschuwd dat de hele hetwiegepolder onder water moet worden gezet als de PVV het plan van staatssecretaris Bleker niet steunt. Bleker wil de polder voor een derde onder water zetten. De Europese Commissie is in principe akkoord met dit nieuwe plan, maar als Bleker het niet door de Tweede Kamer krijgt, is de goedkeuring van de commissie van tafel. Er is een principeakkoord over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De oude CAO voor de 180.000 gemeenteambtenaren liep al juni vorig jaar af. Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van ruim 2%. Ook krijgen ambtenaren een eenmalige uitkering van 200 of 400 euro. De leden van de bonden kunnen zich de komende tijd uitspreken over het akkoord. De vulkaan Popocatépetl ten zuidoosten van Mexico-stad spuwt sinds vanmorgen as. Ook komt de gloeiende magma steeds dichter bij de rand van de krater... Twee dagen geleden is het alarmniveau rond de vulkaan verhoogd. De omwonenden hoeven nog niet te worden geëvacueerd. De laatste grote uitbarsting van de Popocatépetl was in december 2000. In de eredivisie heeft NAC thuis met 3-0 verloren van Roda JC. Door deze nederlaag is NAC drie wedstrijden voor het eind van de competitie nog steeds niet veilig. De ploeg staat zes punten voor op de nummer 16, VVV, dat heeft één wedstrijd minder gespeeld. De Nederlandse waterpolo-vrouwen mogen hun Olympische titel komende zomer in Londen niet verdedigen. In Triest verloren ze de beslissende kwalificatiewedstrijd van regerend Europees kampioen Italië met 6-7.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 We have to pass the pyramids blaster. The jams are here, it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to. Right in the path of what they call the moo moo. KLS, boy, we come rough.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 Yeah, Oh, yeah. I got it all But I feel so deprived I go up, I come down I'm emptier inside Tell me what is this thing That I feel like I'm missing And why can't I let it go There's gotta be more to life Than chasing that every temporary the time and I'm wasting it slow. for me 106.9 ZFN then we hit fame. Take these with the deal, we get insane. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. yes, I'm going. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go.